Door Almegens met het NOS-journaal. De Britse premier Johnson en Europees Commissievoorzitter von der Leyen... hebben ruim een uur met elkaar aan de telefoon gesproken over de brexit-onderhandelingen. Na afloop zei von der Leyen dat de onderhandelaars morgen weer verder praten. Ze sprak verder over een beslissende fase. Gisteravond lasten de onderhandelaars een pauze in... nadat ze het niet eens waren geworden over de voorwaarden voor een handelsakkoord. zijn volgens de twee nog aanzienlijke verschillen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU als het gaat om eerlijke concurrentie, bestuur en de visserij. Maandagavond gaan Johnson en von der Leyen zelf weer overleggen. Er staat veel tijdsdruk op de gesprekken, omdat er voor 1 januari een akkoord moet zijn. Als dat niet lukt, komen er op veel producten heffingen. In Franse steden is opnieuw gedemonstreerd voor persvrijheid en tegen politiegeweld. In Parijs waren duizenden mensen op de been. Dan kwam het op sommige plekken tot ongeregeldheden. Demonstranten bekogelden de politie en staken auto's in brand. De politie reageerde met traangas. De betogers zijn het niet eens met een veiligheidswet... waarin verspreiding van beelden van politieoptreders wordt beperkt. Het Franse parlement beloofde dat dat deel van de wet wordt herschreven... maar dat vinden de betogers onvoldoende. De aartsbisschop van München schenkt een groot deel van zijn privévermogen... aan een stichting voor slachtoffers van misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Kardinaal Reinhard Marx geeft de stichting, die hij zelf heeft opgericht, 500.000 euro. Het feit dat een kardinaal privévermogen investeert en het ook openbaar maakt... is volgens de Bayerische Rundfunk in het misbruiksschandaal niet eerder voorgekomen. Marx hoopt dat anderen zijn voorbeeld volgen. Het weer, opklaringen en het koelt snel af. Vannacht kan het een paar graden vriezen. Vooral in de noordelijke helft van het land kan mist ontstaan. Morgen is het rustig en zonnig, al kan in het noordoosten de mist hardnekkig zijn. En het wordt morgen overdag hooguit 5 graden. Dit was het NOS Journaal. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file richting Zaanstad bij Durgerdam 3 kilometer met een kwartier vertraging.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 Shadows dance in the distance. Something just ain't right. I'm cold inside. help me find what I'm missing. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. Oh my my my, there's a thousand miles between you. you're gonna feel something different. It will set you free if you just tell me every secret I listen. We're all scared to fly, still we try.